Amber Brandsen met het NOS-journaal. VVD en P bad- en broodvoorziening openhouden op kosten van het Rijk. De opvang in Ter Apel voor mensen die wachten op een uitspraak over hun asielaanvraag... of die meewerken aan hun terugkeer, blijft ook bestaan. De coalitie onderhandelt al een week over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze afspraak is daar onderdeel van. De Tweede Kamer wil net als de Europese Commissie de problemen met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee aanpakken. Een ruime meerderheid wil meer vluchtelingen opvangen. De Kamer debatteert over de insteek van Nederland bij de extra EU-top in Brussel morgen. Daar wordt gesproken over het plan dat de Europese ministers van Justitie hebben opgesteld. Dat omvat onder meer een verdubbeling van de budgetten voor reddingsoperaties en grensbewaking. Op de VVD, PVV en de groep Bontes van Klaveren is de hele Kamer het daarmee eens. SP, D66 en GroenLinks willen dat Brussel nog meer doet. De overlast door de langzaamaan actie van de politie lijkt ook tijdens de avondspits mee te vallen. Door het protest rijdt het verkeer nu langzaam op de A58. Volgens de ANWB is er geen sprake van een verkeerschaos. De politie voert al de hele dag actie voor een betere CAO... door in kolonnen langzaam over de snelwegen te rijden. De actie concentreert zich nu op de wegen in het zuiden van het land. De wielerklassieker de Waalse Pijl is gewonnen door Alejandro Valverde. Op de muur van Huy was de Spanjaard te sterk voor de Fransman Philippe en de Zwitser Albassini. Tom Jelte Slachter en Wilco Kelderman eindigden op de negende en tiende plaats. Vorig jaar was Valverde ook al de sterkste. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het in het zuiden en midden van het land op. De minima liggen rond de 3 graden. Morgen schijnt de zon in het binnenland flink bij maximaal 17 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staan files met minstens 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knap het Watergraafsmeer en Muiden 6 kilometer. En daardoor ook files op de A9 en de A10. Op de A2 Utrecht en Bos tussen knap het Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam voor knap het Nieuwe Meer 6. Op de A9 Alkmaar-Diemen voor de afrit AMC 9 kilometer. En verderop voor knap het Diemen nog eens 6 kilometer. De A10 Zuid staat ook vol tussen Kadoelen en knap het Watergraafsmeer richting de A1 Zuid. Op de A10 Zuid, dat is dezelfde file. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Zoetermeer en Reewijk 16 kilometer. De A12 Arnhem-Den Haag bij knoop het Oude Rijn 5 kilometer op de parallelbaan. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht-West 6 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij knoop het Gouwen 10 kilometer. A27 Utrecht-Breda bij Lexmond 8 en bij Werkendam nog eens 8 kilometer.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 Een of ander eh, kutproject. Door een of ander kutproject. We gaan zo meteen een hele scheldbede op de HVA doen. Dus mensen... Zullen we doen? Zeker, ja, we gaan er wel... We hebben ook een codenaam, JG. Dan JG, oké. Okay. weet wel voor het hebben. Ja, goed. Nou, voordat we door Britney McLean gaan uh, inlullen... we zijn om 7 uur met de scheldbede op de HVA. Dat wil je niet missen, mensen. meteen hier Moose Like Jagger nog. Ook oh, Joe Jackson komt eraan. En dit is Britney McLean. It keeps raining. It's raining. my cause you got somewhere to go. So you take a few pills in Beverly Hills. But if anyone asks you, got a prescription, you got an addiction, who do you think that you're fooling? John Doe, I just want the John I know. Once you put the dream addicted to something. Everybody got a grip on the something. Even if it's just a feel the response of a pill, maybe once, maybe twice, maybe hundreds of times, hundreds of times. Without it, it's just harder to function at times. You race to the bottom of every single bottle as if there was someone or something to find. You struggle in your mind and you tell yourself lie after lie till you get to the point where it's no longer private. The people that you work with notice the signs. When you walk in the room, it gets noticed, be quiet. So you break up the silence. You say you've been at the gym, but the way that you look can't blame on the diet. So what you hiding? John Doe, I just want the John I know. Once you put the dream smashed too many freaks, had too much to drink. I mean, had too much to drink. Left the club, ended up in custody. Random drug test, passed it luckily. My girl broke up with me cause she walked in suddenly with a woman up under me. I told her, wait, it ain't what it looked like. I must have slipped and fell, clumsy me. Well, at least I admit it. Cause the worst you could do is to do it and not be man enough to say that you did it. That's just how you prevent it. Well, I ain't no different. I love all the money, the fame, and the parties with beautiful women. I spent so much time as an underground artist because I was afraid to succumb to... You're the B.O.B. John Doe en daarvoor Joe Jackson And Happy Ending hier bij ZFM. Hey, ben je ooit bedrogen, Stijn? Of ik ooit bedrogen ben?